1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het spoor bij Den Haag, dat donderdag door een ontspoord treinstel beschadigd raakte... is sneller hersteld dan verwacht. Vanaf komende ochtend om half elf gaan er weer treinen rijden, meldt de NS. Vrijdag meldde spoorbeheerder ProRail nog... dat er tot maandagochtend geen treinen tussen Den Haag Centraal en Gouda konden rijden. Volgens ProRail en NS verlopen de herstelwerkzaamheden zeer voorspoedig. De ontsporing die de rails beschadigde werd waarschijnlijk veroorzaakt... doordat twee wielen gingen. De omgeving van een geldstortautomaat van de Rabobank in de Kerkstraat in Helmond is enige tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Er zouden draadjes uit de automaat hangen. Een uur, twee uur geleden constateerde de explosieve opruimingsdienst, Defensie, dat het niet om een explosief ging. De omgeving was enige tijd afgezet en het verkeer werd omgeleid. En ook woningen in de omgeving van de bank werden uit voorzorg ontruimd. De gemeente ving de ongeveer 100 bewoners op. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn op twee plekken raketten neergekomen. Bij één aanval raakten vijf mensen gewond. Een andere raket kwam in de zogenoemde groene zone terecht... waar regeringsgebouwen en ambassades zijn gevestigd. Daar raakte niemand gewond. Een vrouw uit Amerika klaagt reiswebsite TripAdvisor aan... omdat een op hol geslagen kameel haar tijdens een tour in Marokko had afgeworpen. De 24-jarige vrouw uit New Jersey brak daardoor haar arm en is geopereerd. Ze claimt dat de operatie en de revalidatietherapie omgerekend ruim 100.000 euro gaan kosten. In de voorwaarden van TripAdvisor staat dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor ongelukken tijdens uitjes die via de site zijn geboekt. Maar volgens Amerikaanse media heeft het bedrijf in een vergelijkbaar geval een schikking getroffen. Het weer. Grotendeels bewolkt, alleen in het noordoosten komen vannacht brede opklaringen voor. Daar daalt de temperatuur naar iets boven nul. Waar de bewolking is, wordt het niet kouder dan een graad of 5.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 So we not free, no way. Follow the road, follow the road. What's going on? My head is turning up, me can't fall. Not trouble me, see me stand tall. My brain's so high into the sky. I will never give up, no way, no. My spirit shall bring me up there, and I will never afraid, afraid. I say, I say, lift me up right now. and I run from reality. giving me the power of my dreams. gather all disciples to create the symphony of shadows. straight from Bolivia. to say to you, for those of you that have experienced some hardships, a lot of setbacks, a lot of failure, don't give up on your dreams. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream.